Met zo'n systeem zijn al proeven gedaan. Het ministerie wil op die manier snel een grote groep mensen bereiken. De sms-dienst kan ook zijn nut hebben bij het opsporen van Nederlanders in het buitenland. De bedoeling is dat het systeem vanaf november wordt gebruikt. In Amsterdam is de acteur Ton van Duinhoven overleden. Hij speelde onder meer in de satirische tv-serie Hadi Massa en in de comedy-serie Cassata speelde hij een Italiaanse ijssalonhouder. Bekendheid kreeg hij ook door zijn optreden in reclames voor Jamin. Voor het laatst was hij op tv te zien in 2008 toen de AVRO een documentaire over hem uitzond. Ton van Duinhoven is 89 jaar geworden. De marechaussee is een dienstpistool kwijt. Een medewerker verloor het wapen en een houder met patronen dinsdag in Apeldoorn. Er is langdurig naar gezocht, maar de Glock 17 is niet gevonden en de munitie ook niet. Hoe de marechaussee het wapen is kwijtgeraakt wordt onderzocht. Buitenlandse Zaken is een onderzoek begonnen naar mogelijke misstanden op de Nederlandse ambassade in Bangkok. Volgens een Nederlandse werknemer is er sprake van corruptie en machtsmisbruik. Begin dit jaar werd een grote fraudezaak ontdekt op de ambassade in Bangkok. Een Thaise accountant die al jaren voor de ambassade werkte had honderdduizenden euro's verduisterd. In Duitsland zijn tientallen kinderen gewond geraakt toen hun paard op hol sloeg. Vlakbij de Nederlandse grens met Drenthe hielden de kinderen een fakkeltocht te paard. Het ging mis toen een van de deelnemers zijn fakkel liet vallen. 39 kinderen moesten naar het ziekenhuis. Een meisje van 14 verkeert in levensgevaar. Het weer. De regen trekt naar het oosten weg. Het klaart vanmiddag op vanuit het noorden, maar er blijft kans op een bui. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen zijn er weer enkele flinke regen- en onweersbuien. Dit was het NOS. E.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 Without a pad on, you left the right. this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my <laughs> call I'm out. I'm talking about jealousy, infidelity, envy, cheating, beating, and the to the G, they be the same thing.